Jasper Meijer met het NOS-journaal. Zolang Hamas de Israëlische gijzelaars niet heeft vrijgelaten... komt er geen algemeen staakt het vuren. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu herhaald... in een interview met het Amerikaanse ABC News. Zo'n wapenstilstand noemt hij een overgave aan Hamas. Hij vergelijkt het met een staakt het vuren met terreurbeweging Al-Qaeda... na de aanslagen van 11 september in de VS. In het interview zei hoe verder dat hij denkt dat Israël, wanneer de oorlog voorbij is... een blijvende veiligheidsverantwoordelijkheid zal houden in de Gaza strook. Er komen strenge Europese regels over online politieke advertenties. Het is de bedoeling dat dit soort advertenties een duidelijk label krijgen. En het moet makkelijker worden om op te vragen wie de geldschieters achter campagnes zijn... en hoeveel ervoor is betaald. Daarnaast moet er een openbare database komen... waarin alle politieke advertenties zeven jaar worden bewaard. En om buitenlandse beïnvloeding tegen te gaan... wordt het verboden om vanuit niet-EU-landen... politieke advertenties te plaatsen in de aanloop naar verkiezingen. Burgemeester Scholze van de Brabantse gemeente Drimmelen... is gisteren bijna aangereden en bedreigd. Toen Scholze van het gemeentehuis naar zijn auto liep... probeerde een man van 76 hem aan te rijden... Schotse kon net op tijd wegspringen. Ook bedreigde en beledigde de man de burgemeester... verwijzend naar zijn geaardheid. De man is opgepakt. De onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over het lidmaatschap van de EU... kunnen wat de Europese Commissie betreft starten. In een advies daarover staat dat de twee landen voldoende voortgang hebben gemaakt... met het huiswerk dat ze vorig jaar kregen van Brussel. Wel komt de commissie nog met extra voorwaarden. Zo moet Oekraïne meer doen tegen corruptie en minderheden beter beschermen. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen droog... met een mix van zon, wolken en soms een bui. In de loop van de middag en avond vanuit het westen meer buien.